Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Na maanden van actievoeren gaat de werkdruk van jeugdbeschermers omlaag. Ze begeleiden bijvoorbeeld kinderen die volgens de rechter geen veilige thuissituatie hebben. Sabrina doet dat werk al jaren, maar heeft het veel te druk, zei ze eerder. Wat ik merk is dat er gewoon minder tijd is voor de cliënten. Minder tijd om je echt te verdiepen in, in de mensen eh, waar je verantwoordelijk voor bent. Eh, terwijl je dat wel wil. Vervolgens heb je daar heel veel last van. Dat betekent dat je slapeloze nachten hebt, dat je in het weekend nog denkt, oh als het maar goed gaat. Er is nu afgesproken dat de werkdruk verlaagd wordt. Zo hoeven jeugdbeschermers over een paar maanden minder kinderen te helpen en krijgen ze minder administratieve klusjes. Betekent trouwens wel dat de wachtlijsten voor kinderen die hulp nodig hebben nog langer worden. Honderden Oekraïense vluchtelingen die hier aan het werk zijn worden niet goed behandeld. Een organisatie die zich inzet tegen uitbuiting kreeg ik 200 klachten binnen. Zo zeggen sommigen dat ze veel te lange diensten moeten draaien... of weinig of zelfs helemaal geen salaris krijgen. In het openbaar vervoer is het nog altijd een stuk rustiger dan voor corona. Vooral in de ochtenden en avonden is het minder proppen in de trein, metro, tram en bus. Eerder liet de NS al weten dat het nog wel drie jaar duurt voordat alle reizigers zijn teruggekeerd. En overal in ons land beginnen moslims deze week aan de ramadan. Voor veel mensen met Turkse roots staat de vaste maand in het teken van de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. In Hengelo begint een grote actie om geld in te zamelen. Verslaggever Mark Robin Visser ging er langs. Met het geld eh, wat we ophalen willen wij 50 prefab woningen in een aardbevingsgebied gaan realiseren voor de wederopbouw. Dat is een heel dorp. Dat klopt en daarom noemen we het ook een Twents dorp. Dat geld zamelen ze onder andere in door voor de iftar... de maaltijd die direct na zonsondergang wordt gegeten... een klein bedrag te vragen. Het weer nog vanochtend in het westen regen. In het oosten blijft het droog en is er wat zon. Vanmiddag dan trekken de buien ook over de rest van het land. En het wordt vandaag een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland is het niet bijzonder druk. Een paar uitzonderingen die wat meer vertragingen opleveren. Zoals de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en het knooppunt Raasdorp. Een kleine 10 minuten vertraging en een file van 3 kilometer. A5, hoofddorp richting Amsterdam. Tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10. 4 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. Een file van 7 kilometer en een vertraging van een kwartier.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 Blijkt uit documenten die zijn ingezien door de NOS en het onderzoeksplatform Follow the Money. Het CDA moet iets doen aan de kloof tussen Den Haag en de rest van het land. Dat zei partijleider Hoekstra na weer een crisisoverleg. Dit keer tussen de landelijke top en de provinciale voorzitters. Het openbaar vervoer wordt nog altijd minder vaak gebruikt dan voor de coronapandemie. Vooral in de ochtend- en avondspits maken minder mensen gebruik van het OV, blijkt uit cijfers van het CBS.